zo'n 13 weken aan praktijklessen gemist. Het ministerie zegt dat de praktijkexamens gewoon doorgaan... en dat de scholen er extra tijd voor krijgen. De politie heeft ontdekt dat agenten politieinformatie lekken naar criminelen. Dat bevestigt de politie na een bericht in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke EncroChat-onderzoek. Toen agenten maandenlang konden meelezen met berichten die criminelen naar elkaar sturen. Een speciaal anticorruptieteam gaat nu onderzoek doen. Koninklijke Horeca Nederland is bang dat horecagelegenheden in bepaalde regio's om 12 uur s'nachts dicht moeten. Het kabinet zegt morgen met nieuwe regionale coronamaatregelen te komen. De horecabranche noemt het eerder sluiten van restaurants, bars en cafés... geen goede oplossing om het aantal besmettingen in te dammen... omdat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. Op Aruba zijn gisteren 176 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder waren het er zoveel op één dag. Afgelopen weekend nam de regering van Aruba strenge maatregelen... om de verspreiding tegen te gaan, zoals het verlengen van de avondklok... Op Curaçao kwamen er gisteren 23 nieuwe besmettingen bij. Dat is het hoogste aantal in 24 uur. Ook op Curaçao is een avondklok van kracht. Orkaan Sally, die over het zuiden van de Verenigde Staten trekt... is afgezwakt tot een tropische storm. Sally veroorzaakt veel wateroverlast... omdat ze in een uitzonderlijk laag tempo verplaatst. Er is zeker één dode. Reddingswerkers hebben al tientallen mensen gered... die waren ingesloten door water. Het weer veel zon vandaag bij 18 tot 22 graden. En waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen en in het weekend droog en vrij zonnig en een graad of 22.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 I'm gonna lay some sides on you. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio. too good. I miss you. You're on the air, baby. On live on the late night show.